Als jij verdwijnt, dan schijnt de zon. Waarom ben jij zo lang gebleven? Ik weet niet eens meer hoe het begon. Waarom kwam jij toch in mijn leven? Waarom was ik toen toch zo stom? Ik wil weer verder met mijn leven en weer doen wat ik toen ook kon. Ik mag van jou niet dit ik mag van jou niet dat. Jij hebt geen enkele pit. Ik ben je meer dan zat. Jij wil met mij niet zus. Jij wil met mij niet zo. Jij krijgt een afscheidskus. Blijf jij maar zitten zo. Jij bent het wolkje in als jij verdwijnt, dan schijnt de zon. Waarom ben jij zo lang gebleven? Ik weet niet eens meer hoe het begon. Waarom kwam jij toch in mijn leven? Waarom was ik toen toch zo stom? Ik wil weer verder met mijn leven en weer doen wat ik toen ook kon. Ik mag van jou niet dit. Ik mag van jou niet dat. Jij hebt geen enkele pit. Ik ben je meer dan zat. Jij wil met mij niet zus. Jij wil met mij niet zo. Jij krijgt een afscheidskus. Blijf jij maar zitten zo. Jij bent het wolkje in mijn leven. Als jij verdwijnt, dan schijnt de zon. Waarom ben jij zo lang gebleven? Ik weet niet eens meer hoe het begon. Waarom kwam jij toch in mijn leven? Waarom was ik toen toch zo stom? Ik wil weer verder met mijn leven en weer doen wat ik toen ook kon. Jij bent het wolkje in mijn leven. Als jij verdwijnt, dan schijnt de zon. Waarom ben jij zo lang gebleven? Ik weet niet eens meer hoe het begon. Waarom kwam jij toch in mijn leven? Waarom was ik toen toch zo stom? Ik wil weer verder met mijn leven en weer doen wat ik toen